Alleen bij de SP en in mindere mate de PvdA verbetert de koopkracht enigszins en bij GroenLinks blijft die gelijk. De koopkracht daalt het meest bij SGP, CDA en D66. De VVD creëert de meeste banen, gevolgd door GroenLinks en het CDA. De SP is de enige partij waarbij de werkgelegenheid juist daalt. Het CPB heeft van negen partijen de programma's bekeken op onder meer de gevolgen voor de overheidsfinanciën en de werkgelegenheid. Een homopaar heeft in Malawi 14 jaar cel gekregen. De twee zijn schuldig bevonden aan grove obsceniteit en onnatuurlijke daden. Homoseksualiteit is in Malawi verboden. De mannen werden eind vorig jaar aangehouden toen ze hun verloving vierden. De samenleving moet worden beschermd tegen dit soort schokkende voorbeelden, zei de rechter. Het homopaar was eerder deze week al schuldig bevonden, alleen de strafmaat stond nog niet vast. In Brussel is het pand te koop waar tegen Manneke Pis staat. De vraagprijs van het hoekhuis vlakbij de Grote Markt is 3 miljoen euro. Koper moet wel beloven het 58 centimeter hoge bronzen jongetje ongemoeid te laten. Dagelijks bezoeken duizenden toeristen het beeldje. De Amerikaanse wielrenner Floyd Landis heeft toegegeven dat hij een groot deel van zijn carrière doping heeft gebruikt. Landis won in 2006 de Tour de France, maar moest zijn titel inleveren toen kort daarna bekend werd dat hij doping had gebruikt. Landis had het dopinggebruik tot nu toe steeds ontkend, maar in een mail aan de Amerikaanse wielerfederatie geeft de Amerikaan nu toe, omdat, zo zegt hij, hij zijn geweten wil zuiveren. Het weer zonnig en droog. In de loop van de dag trekken er wolkenvelden over het westen van het land.